Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Ruim 100 gemeenten vrezen dat ze de belastingen moeten verhogen... omdat ze door de coronacrisis financiële problemen hebben. Dat schrijft de Telegraaf. In een brandbrief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... en de politiek in Den Haag schrijven ze dat er snel een oplossing moet komen... omdat anders de uitvoering van basistaken in gevaar komt. De Chinese overheid heeft de omstreden veiligheidswet voor Hongkong doorgevoerd, melden lokale media. Met de nieuwe wet wordt onder meer het streven naar afscheiding verboden. Mensen die in Hongkong worden opgepakt kunnen in China worden berecht. De wet gaat naar verwachting morgen in op de dag dat Hongkong 23 jaar geleden door de Britten werd overgedragen aan China. De Belastingdienst verleende bij bijna 130.000 bedrijven uitstel van betaling, meldt het CBS. Vanwege de coronacrisis hoefden ondernemingen tijdelijk geen belasting te betalen. Vooral bedrijven met meer dan 10 werknemers maakten gebruik van die regeling. Horecaondernemers stelden het vaakst hun belasting uit. Nederland krijgt een steeds slechter imago door de toenemende handel in harddrugs per post. Dat zeggen politie en justitie tegen NRC. Naar schatting versturen Nederlandse dealers maandelijks 9000 postpakketten met harddrugs. Die gaan voornamelijk naar het buitenland. Dat leidt tot grote irritatie bij onder meer Duitsland, Frankrijk, de VS en Australië, zegt een officier van justitie in de krant. De 350.000 inwoners van de Engelse stad Leicester moeten opnieuw twee weken in quarantaine. Het aantal coronabesmettingen in de stad is ongeveer drie keer zo hoog als in andere steden in Engeland. Voor de rest in Groot-Brittannië zijn juist versoepelingen aangekondigd, maar die gelden dus niet voor Leicester. Het weer, het is bewolkt. Lokaal kan er wat lichte regen vallen.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 Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. good times. I'll take the bad times. I take you just the way This.